Vijf uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Oud-president van Kirgizië, Atambayev, is gearresteerd. Gisteren liep een poging om hem in zijn huis te overmeesteren uit... op een vuurgevecht tussen zijn aanhangers en de elitetroepen. Daarbij viel één dode en raakten tientallen mensen gewond. Dit keer waren de Kirgizische ordentroepen beter voorbereid. Met zo'n duizend man, bewapend met waterkanonnen en flitsgranaten... wisten ze de oud-president uiteindelijk te overmeesteren. Atambayev, die president was van 2011 tot 2017 wordt verdacht van corruptie. Zijn immuniteit werd in juni opgeheven. De Amerikaanse oud-topatleet Carl Lewis heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen Donald Trump. Op de Pan-Amerikaanse Spelen in Peru noemde hij hem een racistische president... die bevooroordeeld is en vrouwonvriendelijk en niemand waardeert behalve zichzelf. Ook liet hij zijn ongenoegen blijken over de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen. Lewis noemde het gelijktrekken daarvan een deel... een van de enorme uitdagingen waar we momenteel in de Verenigde Staten mee te maken hebben. Amnesty International geeft een reiswaarschuwing af voor de Verenigde Staten. De mensenrechtenorganisatie roept reizigers die naar de VS gaan op... om extra voorzichtig te zijn in verband met vuurwapengeweld. Volgens Amnesty is dat in Amerika zo wijdverbreid... dat het neerkomt op een mensenrechtencrisis. Amnesty gaat niet over reisadviezen, maar wil de VS hiermee een spiegel voorhouden. Remco Evenepoel is Europees kampioen tijdrijder geworden. Op het EK in Alkmaar reed de 19-jarige Belg het parcours van 22 kilometer... in 25 minuten en 5 seconden. Jos van Emden was de beste Nederlander, hij werd achtste. Eerder vandaag werd bij de vrouwen Ellen van Dijk Europees kampioen tijdrijden. Het weer, de komende uren nog zon, maar vannacht neemt de bewolking weer toe en kan er een bui vallen. Morgen trekt warme en vochtige lucht over het land en vallen er geregeld buien. Als de zon schijnt warmt het vooral in het oosten en zuidoosten flink op. En daar kan het dan ook 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte camper staat op de A9 Amstelveen-Alkmaar 5 minuten vertraging voor de 4 kilometer file tussen Amstelveen en Badhoevedorp.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 Niet uit. Outfit belakka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Nee. zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk. Nee, vandaag niet hè.